dat de griepprik dit jaar minder effectief is. De burgemeester van Haaksbergen had nooit een vergunning mogen verlenen voor het evenement met de monstertruck. Tot die conclusie komt de bezwaarcommissie van de gemeente, Meltubantia. Na het ongeluk zei de gemeente dat ze op geen enkele manier verantwoordelijk kon worden gehouden voor het drama. Op 28 september vorig jaar belandde de truck bij een stunt in het publiek, vielen drie doden en 28 gewonden. Minister Koenders heeft de visa ingetrokken van drie imams die op 8 maart zouden spreken op een bijeenkomst in Rijswijk. De beslissing is genomen op grond van informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De maatregel past in het kader van het actieprogramma Jihadisme, staat verder in de verklaring. Boekhandel Donner in Rotterdam heeft een cursus cartoon tekenen die zondag zou worden gegeven afgelast. De directie zet een streep door de cursus vanwege de aanslagen van afgelopen weekend in Kopenhagen. Cartoonisten Guido de Groot en Vincent in het Hout zouden de cursus geven. Het thema was de vrijheid van meningsuiting. De president van Haiti heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na het ongeluk tijdens een carnavalsoptocht in de hoofdstad Port-au-Prince. Daarbij zijn zeker twintig mensen omgekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. Een elektriciteitskabel viel op een praalwagen die erop in brand vloog. Zeven mensen werden geëlektrocuteerd. De overigen werden vertrapt in de paniek die ontstond. In de achtste finales van de Champions League heeft Chelsea uit met 1-1 gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Ook Shakhtar Donetsk, Bayern München eindigde in een gelijkspel. In Oekraïne werd niet gescoord. Het weer vanavond en vannacht over het hele land opklaringen.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 Queríamos set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and safe, cause you never caved and you never will. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous.